Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De spanning in de kabinetsformatie stijgt. Volgende week moet duidelijk worden of de vier partijen inhoudelijk gaan onderhandelen. En de partij van Pieter Omtzigt, NSC, heeft daar grote twijfels over, zegt politiek verslaggever Ewout Kiviet. Die twijfels zitten vooral over eh, de gesprekken over de grondrechten en de rechtsstaat... waar eigenlijk in januari al over gesproken is. Toen eh, zijn die gesprekken afgerond. Wilde trok toen ook eh, drie anti-islam wetsvoorstellen in. Maar de zorgen zijn daar bepaald niet mee weggenomen bij NSC. Ook stort NSC zich aan het standpunt van de PVV en VVD over de spreidingswet. Die zijn tegen het dwingen van gemeenten om asielzoekers op te vangen... en willen gedeelten van de wet niet uitvoeren. Omzicht vindt dat onacceptabel omdat de spreidingswet al is aangenomen. Het Israëlische leger sloopt gebouwen en walst landbouwgrond plat in het zuiden van de Gazastrook. Dat zeggen journalisten die satellietfoto's hebben bekeken. Israël zei eerder al een bufferzone te willen aanleggen bij de grens... om zich zo beter te kunnen verdedigen tegen een eventuele nieuwe aanval. Internationaal is er veel kritiek op die plannen. De leefruimte van Palestijnen zou zo nog verder worden ingeperkt. Een man van 24 heeft 14 jaar cel gekregen omdat hij in Amsterdam een Britse toerist heeft doodgestoken. Het gebeurde anderhalf jaar geleden. Waarom hij de man aanviel is nooit duidelijk geworden. Het wordt vroeg lente in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Tenminste, als je de voorspelling van een bosmarmot mag geloven. Vandaag is het Groundhog Day in het dorpje Punxsutawney. De dag waarop een bosmarmot uit zijn hol komt en voorspelt of het winter weer snel voorbij zal gaan of niet. Misschien ken het wel uit de film die erover is gemaakt. He's stuck. In Groundhog Day. I'm reliving the same day over and over. Het beestje had dit jaar dus goed nieuws voor de inwoners. But what this weather did not provide is a shadow or reason to hide glad tidings on this Groundhog Day. An early spring is on the way. Hier nog lang geen lente. Het is eh, bewolkt met af en toe wat motregen en een graad of 10. Vanavond en vannacht ongeveer hetzelfde. En morgen ook 10 of 11 graden, maar dan staat er wel wat meer wind.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 Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you?